4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Oud-premier Balkenende heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar... minister Eurlings gevraagd om hem op te volgen als lijsttrekker. In het tv-programma Pauw en Witteman vertelde Balkenende... dat hij Eurlings zei dat er iets nieuws moest worden bedacht... na het forse verlies van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Eurlings wilde niet en bedankte ook voor een scenario... waarbij hij en Balkenende als duo zouden optreden. Eurlings wilde meer tijd besteden aan zijn privéleven. Walkenende respecteert dat. Volgens de oud-premier werd er vanuit het dagelijks bestuur van het CDA vervolgens aan hem gevraagd om door te gaan. Na de parlementsverkiezingen vorig jaar stapte Balkenende alsnog op. Hij is nu hoogleraar en werkt als partner bij een internationaal accountantsbureau. In de Amerikaanse staat Illinois heeft een man 28 jaar cel gekregen... omdat hij van plan was om een gerechtsgebouw op te blazen. De man van 31 werd in 2009 opgepakt... na contacten met een undercoveragent die zich voordeed als lid van Al-Qaeda. De man had voor het gerechtsgebouw in Springfield een busje geparkeerd... waarvan hij dacht dat die vol zat met explosieven. Hij wilde die daarna met zijn mobieltje tot ontploffing brengen. De bommen waren geleverd door de agent en waren nep. De veroordeelde is een autochtone Amerikaan die een islamitische naam had aangenomen. In de rechtbank heeft hij de poging tot de bomaanslag toegegeven. Afghaanse politiemensen en militairen schenden de rechten van hun eigen burgers. Volgens een rapport van hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib... hebben Afghaanse militairen onder meer burgers gemarteld, gedood... en kinderen seksueel misbruikt. Bij één incident kregen vrouwen door dorpsoudsten in het openbaar zweepslagen... terwijl Afghaanse politieagenten lachend toekeken. De hulporganisaties zeggen dat de NAVO-partners meer toezicht moeten houden op de Afghaanse troepen en dat betere training nodig is. Ze moeten er betere onderzoeksmogelijkheden komen naar zaken die binnen de politiemacht misgaan. Volgens Oxfam is daarbij geen tijd te verliezen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag wolkenvelden en zon. Met in de middag kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in de Nacht op 1 derde uur waarin we eh, veel muziek gaan draaien. Onder andere straks ook nog een nachtgedachte hebben. En in die nachtgedachte gaan we dus een kort stukje tekst van een bepaalde plaat vertalen naar het Nederlands. En dan vervolgens ook deze plaat draaien. En het zorgt in ieder geval voor mij altijd voor dat ik altijd weer iets beter naar zo'n plaat ga luisteren. En dat zo'n plaat dan weer in een iets ander daglicht komt te staan. Is muziek van eh, zometeen Milo, You and Me, de nieuwe single. Maar nu eerst Billy Joel. Dit is The River of Dreams uit 1993. of faith, to the river so deep. I must be looking for something, something, sacred I lost. But the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for in the middle of the night. searching for something, searching for something taken out of my soul, of my soul. something I'd never lose, never something somebody stole. Something somebody stole. I don't know why I go walking at night, but now I'm tired and I don't want to walk anymore. Oh, but that's take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. middle of the night, I go walking in my sleep through the desert of the truth to the river so deep. We all end in the ocean. We all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams in the middle of the night. In the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the in the middle of in the in the middle of.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 The guarantee. Tennessee en net 17. Ze heeft het liedje geschreven hoe ze zich voelde toen ze tussen de 12 en 14 jaar oud was. Maar ja, 17, dat paste eigenlijk beter in de songtekst. En het grappige is dan weer, 17 paste beter in de songtekst. Maar ze schreef het toen ze 20 was, om het even nog ingewikkelder te maken. Daarvoor hoorde je Milo, You and Me. En Milo, deze man is, eh, is eh, goed bezig. Hij heeft natuurlijk een nieuwe single uit, daarbij ook een bijbehorend album. En hij gaat binnenkort op tour naar Duitsland. Hij gaat naar Canada, uh, gaat ook Australië aandoen. En komt onder andere natuurlijk ook in Nederland. Zo zal hij bijvoorbeeld op gaan treden in eh, verschillende eh, podia. Bijvoorbeeld in Middelburg, maar eh, hij zal bijvoorbeeld ook optreden in, in Utrecht. Milo dus binnenkort in Nederland te zien. Zometeen De Nachtgedachte, een, een korte vertaling van een songtekst naar het Nederlands... met daar een bijbehorende plaat bij. En de plaat vandaag die komt van Phil Collins. your heart Baby, I see a future and it's tied to mine. look in your eyes and see you searching for a sign, but you'll never fall you let go. Don't be so scared of what you. is the Een heerlijk stukje muziek van Steely Dan in De Nacht op Jordan Jorde Do It Again uit 1972. En daarvoor ook nog Francesca Badistelli, singer-songwriter uit Amerika. So Long was de titel van de plaat. En daarvoor weer de 98 Degrees en Stevie Wonder, True To Your Heart. En dan is het tijd voor de nachtgedachten Een kort stukje eh, tekst vertaald naar het Nederlands. En eh, de tekst is als volgt. Je kunt het zien aan de rimpels op haar gezicht. Je kunt zien dat ze er geweest is. Verplaatst van plek naar plek. Omdat ze nergens tussen past. O God, is er niet wat iemand kan doen? O God, is er iets, niet iets wat u kunt doen? Phil Collins, Another Day in Paradise. Het werd gebruikt voor de film Saturday Night Fever... over de disco-scene van New York. Je de Bee Gees en Night Fever uit 1978. Daarvoor ook nog Lila James. Het volgende nummer gaat over de achterbuurten van grote steden. Het wonen daar kan soms erg eenzaam zijn. En Glenn Fry die heeft er een nummer over geschreven. You Belong to the City. picture of someone's arms, and there you were. I needed someone to understand my ups and downs, and there you were. This sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I wanna stop and thank you, baby. Thank you, baby. Oh, yes, how sweet it is to be loved by you. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. Close my eyes at night, wondering where would I be without you in my vibe. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I've been there before. you brighten up for me, oh, all my days. Love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I, I wanna stop and thank you, baby. de ultieme poging om zijn relatie met Lisa Bonet... met wie hij een dochter Zoe heeft, te redden. Maar dit is uiteindelijk eh, ja, een, eh, een, gesloten boek geworden. Ze zijn nu goede vrienden. Iedereen over, Till It's Over, Lenny Kravitz uit 1991. En daarvoor zat ook nog een mooie plaat van Jimmy Needham, How Sweet It Is. En dit is Steelers Wheel en Star... sensation. You breeze through the door, and when you take a blow, you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf?